1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Die Atje zijn volgens het leger zeker 94 mensen om het leven gekomen. Gevreesd wordt dat het dodental verder stijgt... omdat er nog tientallen slachtoffers onder het puin liggen. De beving had een kracht van 6,4 en werd opgevolgd door nog zeker vijf naschokken. Veel gebouwen zijn ingestort. De paniek op straat was groot, omdat in 2004 bij Aceh een zware aardbeving leidde tot een tsunami... die aan 180.000 mensen het leven kostte. De linkse oppositie is ontevreden over de energieagenda van het kabinet. Kamp maakte vanochtend bekend dat in 2035 alle nieuw verkochte auto's op elektriciteit of waterstof moeten rijden. Ook moet Nederland van het aardgas af en komen er meer windmolenparken in zee. De Tweede Kamer wil al stoppen met de verkoop van benzine- en dieselauto's in 2025. PvdA noemt het een ambitieloos verhaal. Ook D66 vindt de agenda incompleet en spreekt van oude wijn in nieuwe zakken. GroenLinks is iets optimistischer en spreekt van stapjes in de goede richting. De PVV vindt juist dat de plannen te ver gaan, omdat het te kostbaar zou zijn. De partij spreekt van duurzaamheidsgedram. Het aantal 65-plussers dat Zeeland verlaat neemt toe. Sinds enkele jaren vertrekken er meer ouderen dan dat erbij komen. Volgens Omroep Zeeland willen steeds meer ouderen bij hun kinderen en kleinkinderen wonen... die eerder al de provincie verlieten. Voorheen trokken veel ouderen juist nog naar Zeeland om daar hun oude dag door te brengen. De VVD wil af van een verbod op alcohol schenken bij bijvoorbeeld boekwinkels en kapsalons. Volgens de VVD is het verbod niet meer van deze tijd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf ondernemers eerder dit jaar de ruimte om te experimenteren met mengvormen van winkel en horeca. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar vrijwel droog. Alleen in het noorden regent het soms. Vanmiddag 5 graden in Groningen en 9 in het zuiden.